11 uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Interne documenten bij het ministerie van Justitie over de minder Marokkanenzaak tegen Geert Wilders worden niet openbaar gemaakt. Wilders had daarom gevraagd omdat hij denkt dat oud-minister Opstelten zich persoonlijk heeft bemoeid met de beslissing om hem te vervolgen. De huidige minister Grapperhaus schrijft aan de Kamer dat er geen formele aanwijzingen voor de bemoeienis zijn en dat de vertrouwelijke documenten geheim blijven. Eind deze maand begint de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen Wilders. In Saoedi-Arabië dreigt de doodstraf voor een jongen van 18. Twee jaar na de Arabische lente werd hij opgepakt omdat hij deelnam aan een protest tegen de regering. Hij was toen 10. Volgens onder meer Amnesty International wil het land hem nu executeren omdat hij meerderjarig is. De jongen behoort tot de Sjiitische minderheid in Saoedi-Arabië... die de laatste tijd vaker demonstreren tegen hun slechte behandeling. Code oranje is ingetrokken. Uiteindelijk viel het allemaal mee met de voorspelde stevige buien, onweer en windstoten. Festivals namen maatregelen vanwege het slechte weer. Zo waren op het christelijke festival Opwekking de tenten en douches voor de zekerheid dicht. Pinkpop paste de openingstijden van de camping aan. De NASA gaat ruimtetoerisme naar het ISS mogelijk maken. Op zijn vroegst volgend jaar moeten er tripjes naar het internationale ruimtestation plaatsvinden. Die kosten minimaal 31.000 euro per nacht. Dat is dan exclusief de vlucht van en naar het ISS. Die moeten mensen zelf regelen, bij Boeing of SpaceX. Het ISS mag straks ook voor een flink bedrag worden gebruikt door bedrijven voor experimenten of reclames. De opbrengst gaat naar nieuwe maanmissies. En het weer. Vannacht trekken er wat buien over het land.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 And the floor and the cat, them a stay on. Love cushion thing, we a blaze on. Free me some dogs. Me a mash up the dance and clubs. Pretty pretty girl, they on the toes. Make up the bugs. Bad man a set up the crew to the gods. She's a one, a masterpiece. She a drug at a fast release. Got me sprung, wrapped in sheets. Wake up, fuck, and then we going back to sleep. and colors stuck in your iris.